In de stad Buffalo in het oosten van de VS kunnen ook de hulpdiensten niet meer de straat op, zegt de gouverneur. It is absolutely dangerous for anyone to be on the roads and that includes our emergency vehicles. So our National Guard, our first responders, our ambulances, our fire trucks are all in the snow De storm neemt nu wat af, maar autoriteiten daar zeggen ook dat er overstromingen kunnen komen als de sneeuw straks gaat smelten. In Lelystad heeft een winkeldief zich helemaal uitgeleefd bij het schap met mixdrankjes. Hij er maar liefst 98 blikjes. Het personeel ontdekte dat pas toen het schap ineens leeg was. De dief stopte alles in een grote tas en liep naar buiten. En dan denk je, kom je daar dan mee weg? Tot nu toe wel, want hij is nog niet gepakt. Max Verstappen is door alle teambazen in de Formule 1 gekozen tot beste coureur van het jaar. Niet verrassend, want Verstappen won de wereldtitel met dikke voorsprong. De teambazen kozen Leclerc, Russell en Hamilton als de nummers 2, 3 en 4. Verstappen werd begin deze maand al gekozen tot beste coureur door vakblad Autosport... en vorige week tot sportman van het jaar op het Sportgala. Ja, waarschijnlijk dacht je in de eerste seconde al aan Harry Potter. Het is al een tijdje geleden dat het laatste boek uitkwam... maar een Franse schrijver heeft er toch wat inspiratie uitgehaald. Hij vroeg zich af, stel je doet auditie voor de rol van Harry Potter, maar je wordt het net niet. Daar schrijft hij nu een boek over. Doet hij nadat hij hoorde dat de Harry Potter makers wekenlang hadden getwijfeld tussen Daniel Radcliffe en een ander jochie. En wie dat was is nooit bekendgemaakt. Het boek wordt ook verfilmd en de schrijver hoopt dat dat andere kind zich nu meldt voor de rol.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 Thank you. is het favoriete album van de maand. Alex Williams raakt een scala aan country en Amerikanen stijlen. Op een album waar je blijvend naar luisteren kunt. The Vice. So sleeping in a young man's skin made him want to live like the legends did. He couldn't care less about the getting there till he found a place to go without a going. Never thought to think twice. Don't we all? in Texas en begon al op jonge leeftijd met muziek maken. Op zijn zeventiende ging Hollis op pad om merchandise te verkopen voor John Wolf. Terwijl hij op tournee was met de Texaanse countryster ontdekte Clay zijn muzikale ambitie. Hij verliet al snel het team van Wolf om aan zijn eigen reis te beginnen. Honky Tonk Heartache. Well, I'm a honky tonk Don't wanna see your little heartbreak. We'll burn it down for one night. Yeah, but I'll give you fair warning. Ain't gonna be there in the morning. So let's fish or cook bait. I'm gonna shoot you straight. Hey, I'm a honky tonk heartache. When we start to drinking, don't you start thinking that I'm the kind of settled down. you and me, baby, get a little crazy, cover van deze week. De original van deze week is al menigmaal gecoverd en daar doet de relatief onbekende Amy Francis vrolijk aan mee. Today I made a point van de muziek van de twee zussen Misty en Brandy komt over op luisteraars van hun bluegrass gospelgeluiden. Maar de impact van hun spirituele boodschap is de zussen van het duo Brooks Crossing niet altijd duidelijk totdat ze van het podium stappen. When We Reach That Heavenly Sky is een boodschap waarover nagepraat wordt. van toen wordt teruggeblikt op het verleden. Songs van acts die zijn overleden of gestopt zijn. Wishes uit 1994 werd daar doorbraak. Drie singles van dat project. That's My Baby, Now I Know and That's How You Know When You're In Love waren top 10 country hits en het album scoorde goud. Larry White overleed in 2018 aan kanker en werd slechts 52 jaar oud. smile so sweet. Snakeskin boots and a baseball cap. Bet you'd like to meet a boy like that. He's a little crazy, he's a little loud. He loves to do what ain't allowed. He might talk too slow and drive too fast Crossroads. Crossroads. Country Flashback. I always wondered how I'd live without you if you ever said goodbye. Would I just live in dreams about you? with tears in my eyes slipped away like a stormy summer verleden ligt achter ons. Nu weer naar het heden. De tien nummers tellende plaat geeft fans een diepere blik in de ziel van deze cowboy, Carson Jeffrey. Hij schreef elk nummer, waaronder Desert Rose, met thema's over groei, eenzaamheid en loslaten. 60 Tijdens het luisteren van dit album hoor je folk country in verschroeiende gitaarsolo's, springelige blues, rock and roll en swingende oprechte ballads. Het hele album is geschreven door Paul en zijn vrouw Jennifer. Paul staat voor Paul West. New Year's Day hoort in deze aflevering thuis. Not all Derek Ryan is de gouden jongen van de Ierse country. Met albums die er bovenaan de hitlijsten stonden. Zelfgeschreven hitsingles, live tournees die de kassas deden rinkelen. En natuurlijk een leger trouwe fans over de hele wereld. Dat was Derek Ryan met Rollin' On. Nu nog The Cows on the Hill. Take a little cup of kindness Leaving those blues behind us Giving all the friends beside us A reason to hold on When a hurting heart is beating As long as everybody's breathing Yeah, we roll on Keep on rolling on When you are falling off the track No one has got your back let you down Spirits tumble to the ground Keep on holding on Yeah, take a little cup of kindness Leaving those blues behind us Giving all the friends beside Crossroads. Country muziek uit alle windstreken. Darling, won't you take my hand? Days like these aren't what we planned. But the fields are green and the meadows high. Times are hard, but we'll get by. We will dream of a brighter day when the crops were grown, the children played. Flower boxes on the windowsill. Oh, the sun's in the sky and the cows are on the hill. Generations knew the score. This trouble wind has blown before. But our herd will move to higher ground a brighter day When better times will come our way Flower boxes on the windowsill Oh, the sun's in the sky and the cows are on the hill stem is uniek in zijn soort. Ze is een begenadigd songwriter, maar ook een boeiende entertainer. Op het podium speelt ze wat rockende toetsen, maar ze kan je als een cowboy uit Oklahoma meeslepen met haar hartverwarmende ballads. Honky Tonk Saturday Night is een van haar successen. Haan uit Spanje afkomstige formatie Broken Roads. Toepasselijker kan het niet. Dus ik zeg, tot volgende week. allemaal fijne dagen en een voorzitter.